12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft vanavond in een telefoongesprek de Turkse president Erdogan laten weten... dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. Hij heeft Erdogan gevraagd om behulpzaam te zijn om dit te voorkomen. Het is niet acceptabel dat groepen in Nederland tegen elkaar worden opgezet, zei Rutte. De afgelopen week ontstond ophef over een brief van de Turkse consul-generaal aan burgemeester Abu Talib, Die vond dat de consul te ver ging door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Minister Koenders bezoekt maandag Turkije. Hij zal de kwestie ook bespreken met de Turkse regering. In het noorden van Syrië is een Turkse militair om het leven gekomen bij een raketaanval. Drie andere Turkse militairen raakten gewond. Volgens de Turkse staatsmedia vuurde een Koerdische militie een raket af op twee Turkse tanks. Die deelnamen aan het offensief dat woensdag begon. Turkije wil alle IS-strijders en Koerden weg hebben uit de grensregio om verdere aanslagen in Turkije te voorkomen. De Koerden zien de Turkse militaire aanwezigheid als bemoeienis en willen niet vertrekken. Opmerkelijk is dat zowel de Turken als de Koerdische milities worden gesteund door de Verenigde Staten. Bij een vechtpartij voor de ingang van het Tiki-bad op het attractiepark Duinrel in Wassenaar zijn vier mensen aangehouden. De vechtpartij ontstond doordat een aantal bezoekers bij de kassa van het zwembad voordrong. Een man die ook in de rij stond zei daar wat van. De groep ging dreigend om de man heen staan waarop de beveiliging ingreep. De groep keerde zich vervolgens tegen de beveiligers en de inmiddels gearriveerde politie. Vier mensen konden worden opgepakt, de rest gingen vandoor. Na het incident ging het Tiki-bad dicht... Eén persoon wilde het zwembad niet verlaten en werd ook aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vlees in beslag genomen van de Boodschappenbank. Die organisatie verkoopt vlees aan minder bedeelden via besloten Facebookgroepen. Op drie locaties in Noord-Brabant en Gelderland zijn de administratie en 800 kilo vleesproducten in beslag genomen. Het vlees wordt ongekoeld vervoerd, zegt de NVWA, en ook voldoende etiketten niet en is de houdbaarheid onduidelijk. De eigenaar heeft aangifte van diefstal gedaan. Voetbal. Feyenoord heeft voor eigen publiek Excelsior met 4-1 verslagen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bleef ook in het vierde competitieduel zonder puntenverlies. FC Twente heeft zijn tweede zegen van het seizoen te pakken het won in eigen huis met 3-1 van Sparta. Heerenveen pakte de eerste zege van dit seizoen. Het versloeg pex volle met 1-0. Het duel tussen Willem II en Roda JC eindigde in 0-0. Het weer, flinke regen- en onweersbuien trekken over het land, mogelijk met hagel. Later in de nacht wordt het droog. Het is zwoel met temperaturen tussen 18 en 21 graden. Morgen vooral zonnig in het oosten, met tropische temperaturen tot 31 graden.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 Come on, get up. Get town can funky, get loose. Come on, get up. Get town can funky, get loose. Come on, get up. Get town can funky, get loose. Say what you gonna que Chiavistelli. time to My House.